Ja, natuurlijk geen nieuws. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog erg druk in de regio door gladheid op de weg. Veel N-wegen staan vast, met name in de omgeving van Alkmaar. Bijvoorbeeld op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Bij Petten staat het verkeer in beide richtingen vast. De vertraging is hier ongeveer 20 minuten. Verder ook vertragingen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp een kwartier op onthoudt En ook viel op de N242, Alkmaar richting Middenmeer. In beide richtingen staat bij knooppunt Kooimeer het verkeer ruim een uur vast. Ook loopt het vast op de N245, Alkmaar richting Schagen. Tussen de aansluiting met de N9 en Dirkshoorn 50 minuten oponthoud. En rijd je op de N504 van Schorldam naar Noordscharwoude...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 Of beter bekend als Ernie Green. Want dat is de man om wie het draait. En dit is de laatste single. De meest recente single die ze hebben uitgebracht. Red is Beautiful. En ja, dat is ook wel weer een aanleiding. Want hij was een aantal weken geleden was hij jarig. En toen dacht ik, ik ga verder draaien. En ondertussen hadden de Stiekemers eh, deze uitgebracht. ja, eh, toen heb ik even gevraagd van... joh, stuur mij dat ding even op, dan kan ik hem nog even laten horen. En dat hebben we dus bij deze gedaan. Ehm, dan eh, de gasten van vanavond, Dave Fish. Want ja, ik zag iets op de socials voorbij komen. 3FM. Hoe zit dat, Thijs? Waanzinnig. Ehm, nou, we hadden een single uitgebracht. En, en toen zeiden ze van, dat wordt een nieuwe topplaat. Nee, dat is niet helemaal waar. we werden... Er is, een, er is een, een, een cool programma dat, dat eh, eh, als allerlaatste nummer. Een mhm. nummer doen dat voor het eerst op de radio gedraaid eh, wordt. Op de nationale radio, om precies te zijn. Ehm, en dat was onze single. En die hadden we net in, in juni uitgebracht. Dus, dus dat, we, dat we ineens dat je je eigen plaat terug hoort op 3FM, dat is fantastisch. die hebben jullie ook, uh, I like the way you We hebben hem net gespeeld. Ah, die ja, hebben jullie net mooi gespeeld. Ja, Dat is mooi. Dan kunnen we daar even een knipje van maken. En dan zeggen we, dit is de single die, die hebben ze ook hier gespeeld. Dus. Want is dit ook de manier van spelen zoals jullie altijd spelen? Hier? Ja. Ja? ja. Dus eh, wat wij hier eh, zien is ook wat we op het podium mogen aantreffen. Zeker. Gaat die Tiny Desk uh, eh, verhalen, eh, Marcus? Eh, ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> dus, ja nou, ik, zit, ik zit achter het keyboard. Gewoon, dat is toch wel het grote verschil. Normaal sta ik en dan kan ik wat beter headbangen. En, maar nu, nu zit ik voor, voor, het, voor het wat meer. Als ik kijk, dan is alleen Arjen beginnen Arjen, met, wat, wat langer, haar. Maar voor de rest zie ik dat allemaal kort geknipte kopjes. Dus, ja, dat is, waar, dat is waar. Arjen en ik zijn wel heel erg fan van Ramstein allebei. Dat hoor je niet terug in onze muziek. Ramstein, maar, nou, we hebben daar iemand ook staan die houdt wel een beetje van Ramstein. Dus dus, tuurlijk. Ja. Ehm, als ik uh, eventjes... 3FM hebben we dus genoemd. Maar jaren 80. Wat zeggen jullie dan? Dat zeggen Frans Hendricks. En dat is onze, onze, onze producer. We noemen hem onze producer. Ik weet niet of hij eh, zichzelf ook onze producer noemt. Maar ehm, nee, we hebben de single bij hem opgenomen in de Lim Studios. Ja. Ehm, wat een, wat een eh, behoorlijk beroemde eh, studio is. Eigenlijk een prachtig, prachtig oude boerderij. En als je binnenkomt hangen de gouden platen van Kenny Dulfer, Doe Maar, Henny Vrienden. Het, het, is echt waanzinnig. Ja. Dus die man is, is de, de, de, eigenlijk de, de vaste producer was hij voor, voor Henny Vriend. En de laatste plaat van Doe Maar eh, eh, die heet ook de Lemon Tapes. Eh, die, is, die is daar opgenomen. De Lemon Tapes? De ja. Dat zijn, ja, Jullie zeggen over limmen. Daar heb ik nog wel een leuke anekdote. Ik heb ooit nog wel eens gewerkt bij een waterleidingbedrijf in Velsenbroek. Dat moeten jullie wel wat zeggen. PWN. Daar was een collega. Die man die komt uit Hierugewaard. En die zei op een gegeven moment... Ja, ik ben in Frankrijk op vakantie geweest. Oh ja, waar dan? En zegt hij... Liman. Waar is Liman dan? Ja, 1400 kilometer boven Parijs. 1400 kilometer boven Parijs. hebben eh, we van die vragende, vragende blikken. Ja, maar in eh, Noord-Holland zeggen we gewoon limmen. Dat dus. <laughs> dat, is, ja. dat is limmen. <laughs> dus, dus, dat. Maar goed, eh, limmen, dat, dat is ja, eigenlijk in het voorportaal van Heilo zo'n beetje. Want, ja. Dus, ja, klopt. Het is, het is, Kastricum het voorbij en dan zit je in Limmen. Het is vlak, vlakbij Sebas. Ja, en ik hoorde je eerder zeggen over een artiest op de avond... die eh, zeg maar stapsgewijs zijn album uit gaat brengen. En dat is eigenlijk ook wat wij gaan doen. Avilijn is dat. Die komen uit Schagen. Ah, ja. Het is weer een stukje verder weg. Ze zit uh, boven Alkmaar. Ah, ja. <laughs> ik dacht, ik haak even aan. Of wat. Wanneer, wanneer horen jullie meer van David? Maar, dat eh, jullie zijn niet de eerste Saanse band geweest. Want we hadden er hier in september hadden wij Lorena en de Tijd Ook dat je de dijk ging zeggen? Nee, nee de dijk niet. Nee, dan krijgen we het weer. Dan kunnen we eh, Huub van der Lubbe. Ik weet niet of die familie is van Irma van der Lubbe. Maar goed, maar, maar, dat moet ik nog eens een keer vragen. Dus, is eh, iemand eh, die, ik ken. Dus, Maar uh, Huub zal toch wel een beetje... Ja. ja. Dat, wordt, dat is denk ik iets te hoog gegrepen. We doen wel het eh, dus, eh, ja, <laughs> maar goed. Ehm, maar goed, jullie zijn nu bezig. Ehm, gaat dit resulteren in iets moois nog? Zeker, we hebben 18 december. Gaan we weer de studio in met onze nieuwe ideeën. Ehm, en eh, we hebben ook een aantal optredens de komende tijd nog staan. Mhm. Zal ik die even noemen? Is dat leuk? ja, tuurlijk. Voor de luisteraar? Gooi er maar tussendoor. is de promo. zondag aanstaande in, in Renesse, in de Stulp. Dus dat is voor de luisteraars vlakbij. Dus dat is top. Als <laughs> je eh, een beetje net het ja, Zeeland, jongens. Eh, Zwemvliezen meenemen. 150, het, is, het, is, 1250 eh, kilometer van Parijs. Ehm, <laughs> daar spelen we smiddags bij een Penguin Radio Showcase. Ja. vrijdag 6 december spelen we in de Flux in Zaandam. Dat is een bijna thuiswedstrijd. Dat is bijna thuis. Dat hebben we al eerder gespeeld. En uh, vooral jou, Arjen, die komt er heel veel. zijn nog twee andere bands die ook spelen. Dus dat is fantastisch. Wie dan? De Selfish. Selfish, ja. Ja. Ik heb het... Ja, ja, ja, ja, ja dat, staat mij bij. Er was een fotograaf die zegt... moeten we dit meenemen? Ja, zeg ik. Altijd. Selfish, Davies en wat was het? en er was er nog een... wat zeg Animal Space. Ja, zeer. Ik heb er een eh, appje over gekregen. Dus nou ik denk, ja, eh, nou eh, daar wordt, <laughs> daar wordt nog wel wat, wat over gezegd. dus, En, en over geschreven. Maar kom daar naartoe, want het wordt een leuke bandavond. Ja, ja, met, bentjesavond Saanse bandjesavond. Ja. En we hebben zaterdag 15 december in de Zwaan in Uitgeest. En het mooie is, dat is gratis. Gratis, dus ook 15 februari, de Zwaan Uitgeest. Ja, dat is om de hoek. Want Limmen, saandam Uitgeest. Dat ligt ook redelijk dicht eh, bij elkaar. hoor. Ja. Dus, ja. Ehm, goed, eh, dat is even de agenda van de heren van Davis. Zo direct eh, gaan wij nog twee nummers van ze horen. Spelen ze aansluitend aan elkaar vast. Maar eerst draai ik de meest recente single van Daisy Bellis. Hetzelfde verhaal als met bijvoorbeeld Casper Baum. Die hebben dus gewoon de kaarten tegen de borst gehouden. Stiekemers. En dan moet ik eh, raden dat er nog een nieuwe single van Daisy Bellis is. Het nummer dat heet Narcissus. alt-pop. Of beter gezegd een beetje barokachtige stijl. En eh, daar is deze Bellis min of meer bekend. En zij heeft ook eh, meegedaan aan de Rob Award van dag 2022. Want daar eh, hebben ze me meegedaan. En dit is haar laatste verschenen single. Tenminste, ja, alles draait om lief Gal. Want dat is de frontvrouw van Daisy Bellis. En daaromheen is natuurlijk een hele band. Narcissus is de nieuwe single. We gaan eh, luisteren en kijken wederom naar eh, deel 3 van Davis. En het eerste nummer gevolgd direct door het tweede nummer. Want we hadden al bij het tweede blok eh, hadden willen klappen. Maar ja, toen speelden ze ook in enkele klap door. Dus, en dat gebeurt nu ook in dit blok. En dat is A Confusion Live. Daar beginnen we mee. En daarachter zit Speed of Light. walking through this town, don't know where, don't pocket of my behind. I'm walking. Stop the toast in my head, no, I can't. So I start with running. Yeah, I start running now, now. Go bed in my head, swat your phone is revealed to me. Am I drowning? To me, am I drowning? Yo, it's like my mama said, dear boy, you can't. the best part of me. Take the best love. Give me your best love and take the best part of me. be. You're coming home, and this home. It really wasn't your home. With this woman, with this woman, with this woman. Eh, die applausmachine die, eh, die we normaal gesproken bij elk nummer doen... Eh, moeten we dus nu opsparen voor, bij twee nummers. Ja, dat, dat is dat leuk met, met dit, dit soort optredens. Ehm, je hoorde Davis en de tweede nummer wat je net hebt gehoord is Speed of Light. Zeg ik goed, hè? Ja, hè? ja, ja zeer. Ja, dan, is het, dan is het duidelijk. Maar goed, we gaan snel verder, want ik moet zo dadelijk al een eh, hoe noem je dat, een telefonisch interview doen. Eh, maar eerst draai ik nog een, eh, een, fijn nummer van de heer Niels Buis. En dat nummer heet Icarus en komt van de Lowlands. Took things a bit too far Spend all your money on a brand new car The end was night, turns out it's just another Saturday here You spun your life off-road Got the car but you can't fill her up Look at the cost of gas, those numbers are over the moon Oh, just like you You jump too high dawn I see you trudging down the boulevard Another soul search ending in nothing It's all over the news Oh, there's many like you Swan song was never heard Capitalism all over the world Things are breaking apart Pretty soon we'll be out there too Walking amongst the ruins was Niels Buis met Icarus van het album uh, The Lowlands. Ja, want eh, we gaan praten met oude bekenden. <clears throat> Dit keer niet over de band Relics, maar wel over wat eh, twee van die bandleden in de steigers hebben staan. Namelijk Thomas Bons en Kilian Schilder. Heren, goedenavond. Ja, Hallo, nou. ik, zit hier, eh, ik zit hier gezellig in mijn eentje. Maar, oh, je eh, zit in je eentje. Ik krijg eh, door, nou, Kilian zat erbij, maar het gaat niet gebeuren. Dus, dus moet ik het met Thomas doen. <laughs> Nou ja, maakt niet uit. Er loopt hier ook een Thomas rond, maar die, die, die, die meldt zich nu niet. Um, ah, <laughs> ja, ja ehm, even over dit verhaal. Want ik heb een, ik heb een, een soort van persberichten gezien... Eh, destijds over Shout It Out. En daar zei Damien de Roy, de directeur van het slachthuis... ik ben inmiddels al twee keer bij het slachthuis Halem eh, geweest... en zondag wordt het de derde keer. Want dat heeft ook met eh, jullie te maken. Want Shout It Out is de sleutels die ze geven aan een paar organisatoren. Dat zijn jullie. alternatieve geluiden, Thomas. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Uh, nou ja, het originele idee was iets heel anders. We zouden met een aantal bands zouden een collectief oprichten. En uiteindelijk is het, eh, wat er uit voor is gekomen, eh, is basically dat wij een uh, event hebben neergezet. waarbij we dus bands en artiesten uit de scene een podium geven of een, ruimte geven voor expositie. Want het zijn niet alleen muzikale artiesten, maar ook beeldende, beeldende kunstenaars bijvoorbeeld. Ehm, dus ja, het wordt, gewoon een echt super vet eh, kunstevenement met, eh, met kunst en muziek. Ja, eh, en toen kwam jij bij Damien de Rooij met, met dit idee, samen met Kilian Schilder, die er dus nu niet bij zit. En Damien was meteen enthousiast, die zegt, nou, daar heb ik wel zin in. <laughs> nou ja, we hebben het vooral via Lotte de Baal gedaan. Ehm, dit, dit hele project. Um, en zij, je, zou, je kan ze kennen als de eh, zangeres van Outlaw Queen. Zij is ook... Oh, Lotte de Waal, ja. ja. ja. Eh, en via haar hebben we eigenlijk uh, min of meer dit, dit project opgestart. Zij is ook heel betrokken geweest bij het, het opzetten mhm. van het project en bij de organisatie. Ehm, en zij zorgde er vooral voor dat, dat, dat het project een beetje goed liep op de organisatie daarvan. Ja, ja. Eh, dus ja, dat vooral, zo zijn we vooral met, eh, in aanraking gekomen met Shout Out, Slachthuis eh, en de organisatie daarvan. Ja, want ja, je, je zegt Lotte de Waal, dat is, die is ook betrokken bij dat slachthuis. dus het is helemaal niet via Damien de Rooij gegaan, maar via haar dus. Ehm, <laughs> ja. Maar ja, is natuurlijk wel fijn, want zij, je, je zegt het al, ze speelt zelf ook in de band. Dus die heeft de affiniteit daarmee. Absoluut. Ja, nee, zeker. Die heeft, ons echt heel veel steun en advies gegeven. En eh, ze is echt de persoon eh, waar, we, eh, waar we tegen opkijken. en waar we vaak mee gewerkt hebben met andere projecten. Mhm. Ehm, en ja, nee, dat, die, die samenwerking was heel fijn. ja, heel veel respect voor haar en, en wederzijds. Dus dat, dat, dat, dat was het gevoel dat, dat, dat, kreeg. Dus dat was een hele fijne samenwerking. Ja loods ons even op deze zondag 24 november door het eh, programma. Wat kunnen mensen op die 24 november verwachten? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Eh, we hebben een dagprogramma en hmm. we hebben een avondprogramma. Ja. En het eh, dagprogramma, dat wordt, dat wordt wat meer low-key. je hebt dan kunstenaars die in kleine ruimtes een expositie houden. ook is daar een tattoo-artiest, natuurlijk ook een kunstenaar eh, zeker mm die, die, eh, die, die zet daar ook tattoos. Dus kan ook een hem tattoo laten zetten. Eh, dus je kan allemaal verschillende vormen van kunst kun je bekijken. Ehm, en terwijl die artiesten bezig zijn met een expositie, dan worden er op het podium in de mainruimte in Slachthuis Haarlem die, die, geven dan optreden, optreden, zodat op, wat uh, gericht of akoestisch. Eh, en dan eh, op een gegeven moment een avondprogramma. Mhm. En dat is heel erg bandgericht. Eh, en dat is waar... dat wordt afgesloten door Cloud Café. En een band die het ook lekker doet in de scene. ja, en Relics... kijk, Relics organiseert natuurlijk. En die heeft daar gelukkig ook een plekje weten te doen. <laughs> Ja. Dus ja, alleen maar super blij met, uh, met de line-up die we hebben samengesteld. En met de kunstenaars die eh, die ons steunen door, een, eh, door zichzelf te laten zien. En dat is uiteindelijk de hele bedoeling van dit evenement. Ja, het, het muzikale zit dus in de avontuur als ik jou zo hoor. Ja, zeker. Zeker. Ja. ja. ja. Eh, en dat duurt tot hoe lang? nou ja, dat, dat duurt tot ongeveer 11 uur. Dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf van hoe, hoe, hoe, laat ehm, de, um, de, afsluiter het maken natuurlijk. Want mm. dat weet je nooit. Ik moet wel de eh. laatste bus hebben, hè? dus, eh, dus eh, niet te laat maken. Nee, ja, nee dan, dan worden de buren boos. Uh, <laughs> maar ja, dus tot, uh, tot uh, 11 uur, 12 uur. Ehm, en dan, ja, dan, dan, zit, dan zit het op. En hebben we een hele, als het goed is, een hele leuke dag gehad. Ja, oké. Dus dat is even alles in de notendop. heeft dit ook een beetje nodig? Dat er de alternatieve geluiden behoorlijk voor het voetlicht eh, moeten komen, volgens jullie? Ehm, nou, ik denk dat er in de muziekindustrie zeker eh, vraag is naar ehm, wat meer alternatieve geluiden. Hmm. Ik denk wel dat er al een hele, hele mooie eh, golf gaande is van, van een bepaalde sound die opkomt. Hmm. Van zeker indie bands. Ja. dus met of zonder ons gaat die, gaat die golf zichzelf voorbewegen. Eh, ik denk wel dat hoe meer stimulans er is voor, voor bands uit te zien dat, eh, dat, in een land als Nederland toch een beetje lastig is om daar echt een, een, een, een, goed publiek voor te, vinden. Eh, ik, ik, ik, denk dat het bijdragen daarvan, van die alternatief geluiden, dat het, dat, dat het zeker iets positiefs is in, in onze ogen. Oké. ja. Dat. dat dus. Ehm, Slachthuis Haarlem, 24 november, nog even eh, voor, eh, voor de mensen die zitten te luisteren. Van hoe laat tot hoe laat? Uh, nou ja, het dagprogramma is van 2 eh, tot, tot, half, tot half, half, zes. Hm? <laughs> en dan begint het avondprogramma om, om 8 uur en dan is het tot 12. Ja, oké. Dus eh, een duidelijke, duidelijke boodschap. Eh, kaarten kunnen ze eh, krijgen via... Via de, de website Ga vooral lekker naar de Slachthuis-website. Dan staat er al diep geluid met een hele mooie blauwe poster. <laughs> met een hele bekende baby erop. en daar, staat alle informatie in. Ook wie er allemaal gaan spelen. maar we, hebben een hele mooie line-up, dus ga het wel checken. Duidelijk eh, verhaal. Dat, eh, dank, je wel. Yes. Oké. Ja, nee, is goed. Ja, is goed. Eh, we, we gaan verder. hier is de nieuwe single trouwens, want die komt morgen uit, van Jacob D. Edward. En het nummer dat heet Massings. she goes Sometimes a thread gets caught on the fence as she is jumping And it tears her dress to shreds When she's frail and vulnerable I'm alive Cause I turned her into a fierce deity In a sterling hue She mistakes my look Of anxious and amazed devotion With me undressing her with my eyes Before she is struck with confidence again For a phrase in my new song Filled with nostalgic memories Sometimes she's my pen and my writing pad even the most gentle touch of her hand is pregnant with meaning. If not for her, my career would consist only of hanging out dirty laundry. I'll trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my a new song Filled with nostalgic memories She sings a stunning flawless song As she is struggling to dance on her wire But somehow unconvincing but I'm in love with her dissonance too. They make for a powerful and sublimely potent synthesis. I trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my new song filled with nostalgic man Jacob D. Edward, een van eh, de vaste bespelers van, eh, deze, van dit eh, programma. Want hij komt, elk jaar komt hij <laughs> altijd wel voorbij. En volgend jaar, mensen, dan heeft hij zeker wel een aanleiding. Want dan komt het album van hem uit. En daar staat onder andere dit nummer op. Wat ook morgen gaat verschijnen, een nieuwe single. En uh, En route to the end was al een paar weken uit. En hoppatee, er wordt gelijk meteen alweer een tweede single tegenaan gesmeten. Ja, jongens, King Forward Records is daar heel goed in. Dus, ehm, want, wat zeg je? Ik zeg, daar kunnen we wat van leren. Ja, snelheid met die singles. produceren en eh, gewoon op de markt trappen die hap. Dus, eh, <laughs> dus, eh, maar daar zijn jullie toch wat, wat anders in, neem ja, ik aan. Nou, aan de andere kant, we zijn in Zandvoort. Dus als er iemand nog zegt van nou, ik heb gewoon een oude sok ergens vol met geld. Maar ik, ga je, nog een keer wat eh, vertellen. Want eh, er, ik, ik, ik heb ooit nog eens eh, bij een... ben ik, kom ik wel eens bij, ben ik bij een kroegbaas geweest. Hij is ermee gestopt hoor. hij is inmiddels ook 83. Dus. En die zei altijd... Nee, 81 is hij. En die zei altijd van... Als je een er omkeert komt er altijd wel een knaak uitzetten. Dus ja, jij zegt het over die nou, sok. Dus, ja, dus, dus, als je... Hè, dat, een zandwoorder heeft altijd wel ergens nog wel geld in zijn zak zitten. Dus... Dus eh, als je hem omkeert, komt er altijd wel een knaak uitrollen. Dus, eh, dat, dat, maar ja, knaak, dat is alweer voor de tijd van de euro. Een eh, beetje, ja. <laughs> Rijksdaalder. Voor de mensen die van voor 1984 zijn dus. geboren, ja. dat noemen we een knaak voor 2002. Eh, want 2002 is die euro ingevoerd. Eh, maar goed, eh, hoe zit het met de, de eurotjes? <laughs> die komen mensen nu brengen naar Tina. Nee, maar, maar even, even al gekheid op een stokje. Maar het, het, het, produceren en maken van, van materiaal kost natuurlijk geld. Ja, zeker. Hebben jullie wel eens eh, aan crowdfunding eh, gedacht? Of, nee, eh? dat, past ons denk ik niet zo goed. dus we zijn allemaal werkende papa's. Oh, en, werkende papa's. En we gaan het wel redden. Ja? <laughs> ja. <laughs> Maar mensen oh, dus- moeten soms even geduld hebben voor de volgende. <laughs> Oh, het, is, het is een beetje hobbyen eigenlijk. Nou, in, dit stadium zou je kunnen zeggen van wel. Ja. Maar we zijn denk ik goed op weg. Ja, om dat want, veranderen. Want als ik uh, eh, thuis zo hoorde eh, bij 3FM... Uh, dat je ineens zit en, ineens hoort je, hoe je je single voorbij komen... ja, dat sta je toch ook een beetje naar aan te kijken. Dus, dus ja, jullie zijn nog opgepikt. Ja. de gigs hebben we gehad. Ehm, ja, want, want en materiaal, daar zijn jullie ook mee bezig, Klopt. heb ik begrepen. Dus, komt, in het nieuwe voorjaar komt er weer een nieuwe single. Ja, hou ons op de hoogte. Doen we. Want het is tweeledig. Voor, het, eh, voor dit eh, programma natuurlijk, sowieso. En ik ook vanwege mijn andere rol. Ja. Mag ik niet hard op zeggen, want dan word ik in elkaar gebeukt door twee nee, eh, bazen hier. Ja, nee, in, niemand hoort, in, niemand hoort iets. Niemand hoort iets. Nee, niemand hoort iets. de ruis wordt sterker. <laughs> ja, iedereen was worden, worden ook en, de camera's op ja. mij gericht. wat heb jij uh, <laughs> gezegd? Uh, nee. nee, maar uh, nog even over jullie. Want waar kunnen, jullie, waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? Eh, op Spotify vooral. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Als je daar zoekt op Davefish, dan kom je niet veel tegen. Maar wij wel. Eh, eh, I Like You The Way You Are heet de single. Mhm. we staan ook op Instagram. Je kunt het best ons volgen. En we hebben ook een website, maar dat is meer voor de... Dat, dat we bij Google beter voor de, voor de kast maken. Fish Band heet Dave op de socials. Ja. En dat is D, zoals het in het Engels zegt. D-A-Y. En dan Fish. Ja. Hoofdletter F. En dan meteen aan vast. Ja. Want dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja. En dan eh, vis op zijn Engels. En dan bent. Zeker. Bedankt dat we hier mochten komen. Ja, fantastisch. Oh, oh, en ik, kan nog zeggen, en op YouTube eh, kan je nog een leuke videoclip ook bij eh, de I Like You The Way You Are zien. En vanaf maandag dit weer terug te kijken, hè, oh, deze beelden. Ja, ja, ja, dat, mogen jullie zo direct, dat mogen jullie zo direct in die microfoon daar blaffen. Dus, dat, want we hebben vorige week Francisco Daniel hier, hier gehad. Dus Like en subscribe ons in dat opzicht. We gaan het afronden, want eh, we hebben er nog één. En die is, eh, twee zelfs. Eh, dit is ook iets wat we al eerder in deze studio hebben gehad. Eigen opname. Make Me Stay van Mila Roosendaal. you saw well, my old man, it's time to let you to know We'll dance again Somewhere down the road Ja, en zij had het een eh, paar jaar geleden had ze dit eh, uitgebracht, deze Ghana-nummers... Eh, waarin de vrouwen van Leonard Cohen werden bezongen. Want daar ging het min of meer over. A Waiting Game heette de EP. Eh, daarvoor hoorde je Make Me Stay van Mila Roosendaal. Die hebben we ook eh, hier in deze studio gehad. Eh, we gaan er nog eentje laten horen, een kort nummer. En dat is van de heer P.M. Bond. Our Time heet het album. En daarin eh, gaat het eigenlijk min of meer over de, verhalenbundel van de heer Ernest Hemingway. En eh, de heer P.M. Bond is daar nogal behoorlijk idolaat van. Tenminste een bewonderaar van Ernest Hemingway. The eh, Revolutionist is een instrumentaal werkje wat op dat album staat. Nou, het, het is ook meteen het einde een beetje van dit programma, want we sluiten af. En ik weet dat hij uh, staat hier 9 minuten 6. Maar als ik hem afdraai is het 8 minuten 22. Dus, en ik weet dat ik dan eh, op, redelijk op tijd ben als ik eh, dit nummer hoor. En het is The Tale of Lonesome Billy van Ethan Huis. En dat is van het album The Road in the Wilderness. Tot volgende week. Dag. bad luck would follow him Even on the day that The tables finally seemed to turn It was just same old fate In came Jenny Rogers in a yellow dress, looking around the bar for a guy that she could test. She sat down next to Billy and stared him in the eye and asked him, Won't you hug me? I'm so lonesome I could cry. And 15 seconds later, a fellow stormed inside looking for an easy way to hide. And it was looking grim as the night began to fall. The man approached with violence, the start of a brawl. What you doing with my woman? The man said while he punched. Poor Billy had the feeling he was gonna lose his lunch.